uur. Citydijkers met het NOS Journaal. In Den Bosch is opnieuw een explosie geweest bij een woning. De ontploffing gebeurde vlakbij het huis waar afgelopen woensdag ook al een explosief ontplofte. De politie vermoedde toen dat het ging om een vergisaanslag. Het explosief zou bedoeld zijn voor de woning van de vriendin van Klaas Otto... een oud kopstuk van motorclub No Surrender, dat even verderop is... Volgens Omroep Brabant was de explosie van vannacht nu wel bij die woning van de vriendin van Otto. Maar de politie wil daar nog niets over zeggen. De hulpdiensten controleren de veiligheid van het huis. Er zijn geen gewonden. Het Rode Kruis en de Verenigde Naties mogen van Rusland onderzoek doen... naar de aanval op een krijgsgevangenenkamp in Oost-Oekraïne. Daarbij zouden zeker 50 Oekraïense gevangenen zijn gedood en 73 gewond zijn geraakt... Rusland beschuldigt Oekraïne van de aanval. De EU en Oekraïne houden Rusland juist verantwoordelijk en spreken van een oorlogsmisdaad. Boerenactiegroep Agractie zet de deur op een kier voor overleg met stikstofbemiddelaar Johan Remkes. De voorman van de organisatie bevestigt naar berichtgeving in het AD dat hij gaat bellen met Remkes. Niet voor een inhoudelijk overleg, maar om te praten over de uitnodiging voor een gesprek die ze van hem kregen. Agractie zegt dat onderhandelen alleen zin heeft als het kabinet de stikstofdoelen loslaat. De Amerikaanse president Biden is opnieuw positief getest op het coronavirus. Hij was sinds woensdag weer uit isolatie. En de afgelopen vier dagen waren Bidens testresultaten nog negatief. Maar volgens zijn lijfarts lijkt het erop dat Biden een terugval heeft... na behandeling met een antiviraal medicijn. Zijn coronasymptomen zijn niet teruggekeerd. Toch blijft hij zeker nog vijf dagen in isolatie. Het weer bewolkt en regenachtig bij minimaal 15 graden. Overdag blijft het bewolkt en regent het op veel plekken. Smiddags wordt het droger en dan uiteindelijk 19 in het noorden tot 25 graden in het zuiden.